7 uur. Mautschreurs met het NOS Journaal. Bij een explosie in een concertzaal in de Britse stad Manchester... zijn 19 doden en zeker 59 gewonden gevallen. De ontploffing was tijdens een optreden van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande. De politie gaat uit van een terroristische aanslag. Ooggetuigen melden dat de explosie in de buurt van de ingang was. Op dat moment was het concert bijna afgelopen en waren er al mensen aan het vertrekken. Ariana Grande trekt veel jonge bezoekers. Bij het concert waren veel kinderen met hun ouders. Op videobeelden is te zien dat er paniek was... en dat honderden mensen de Manchester Arena ontvluchten. Ariana Grande bleef ongedeerd en laat op Twitter weten dat ze gebroken is. Ze trad vorige week nog op in Amsterdam. Het Britse kabinet komt vanmorgen bijeen in een spoedzitting... en premier May heeft haar medeleven betuigd aan de nabestaanden. Bijna twee derde van de bedrijven heeft te maken met personeel dat in de schulden zit, blijkt uit een onderzoek van het Nibud. Werknemers met financiële problemen kosten de baas zo'n 13.000 euro per jaar. Dat komt bijvoorbeeld door stress, ziekteverzuim of de administratieve kosten in het geval van loonbeslag. Financiële problemen zijn vaak het gevolg van echtscheiding of ziekte van een partner, zegt het Nibud. Griekenland krijgt voorlopig geen nieuwe lening. Het overleg daarover is op niets uitgelopen. De EU-minister van Financiën en het IMF zeggen dat er meer hervormingen nodig zijn. Griekenland zou aanspraak maken op het volgende deel van het steunpakket. Het gaat om een bedrag van 7,5 miljard euro. Het Griekse parlement stemde donderdag nog in met een serie nieuwe bezuinigingsmaatregelen om te voldoen aan de eisen voor de lening. Het overleg gaat over drie weken verder. Het is hier vandaag opnieuw flink veel zon. In het binnenland kans op stapelwolken maxima tussen 20 en 25 graden. En dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vrij veel vertraging vanochtend op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude rijdt het langzaam over 15 kilometer. Vertraging ruim 20 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Zoetermeer 6 kilometer. Daar liggen stukken autoband op de weg.